Zes uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In Abu Dhabi is een recordpoging begonnen om met een vliegtuig op zonne-energie de wereld rond te vliegen. Het toestel, de Solar Impulse, zal op verschillende plaatsen wel een tussenstop maken. De Zwitserse bedenkers van het project willen reclame maken voor nieuwe technologieën die het milieu niet belasten. De Solar Impulse vliegt eerst naar Oman. Daarna gaat het toestel naar India, China, de VS en Europa... om over vijf maanden weer terug te keren in Abu Dhabi. De treinbotsing afgelopen vrijdag bij Tilburg is veroorzaakt doordat de passagierstrein langs een rood sein is gereden. Uit voorlopig onderzoek van onder meer ProRail en de NS is gebleken dat de machinist van de sprinter het rode sein heeft genegeerd. De sprinter kwam daarna niet tot stilstand omdat het spoor daar geen automatisch stopsysteem heeft. De kans dat daar wat misgaat werd als klein ingeschat. De politiebonden gaan actie voeren voor meer loon. Ze roepen hun leden op om vanaf vandaag alleen nog bekeuringen uit te delen bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In alle andere gevallen kan volgens de bonden worden volstaan met een waarschuwing. De bonden hadden minister Opstelten tot 6 uur gisteravond de tijd gegeven om met een hoger cao-bod te komen. Volgens het ultimatum moest de minister in ieder geval met nieuwe voorstellen komen voor meer loon, voor het veiliger en gezonder maken van het politiewerk en voor een goed vervroegd pensioen bij de politie. Doping is nog altijd aan de orde van de dag in de wielersport. Volgens onderzoek in opdracht van de Internationale Wielerunie UCI is de situatie onder profwielrenners wel verbeterd, maar wordt er nog volop gebruikt. De renners zijn overgegaan tot kleinere hoeveelheden, zodat het niet zichtbaar is bij een bloedcontrole. Voor het onderzoek zijn 174 mensen van binnen en buiten de wielersport ondervraagd, onder wie oud-renners Lance Armstrong en Michael Bogert en de huidige wielerverdette Chris Froome, winnaar van de Tour de France in 2013. Het weer, het is zo'n 4 graden.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 We can steal it if we bridge this gap. I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall.